Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Japan heeft onderschat wat voor schade een tsunami kan aanrichten aan kerncentrales langs de kust. Dat heeft het VN-atoomagentschap gezegd aan onderzoek in het getroffen gebied. De Japanse kerncentrales waren wel bestand tegen natuurrampen, maar niet tegen een grote als die van 11 maart. Door de tsunami werd de centrale van Fukushima niet meer gekoeld en ontstond een kernramp. Nucleaire deeltjes kwamen in de lucht en in drie reactoren vond een meltdown plaats. Daarbij smolten de oververhitte brandstofstaven. Het VN-atoomagentschap vindt overigens dat de Japanse autoriteiten de gevolgen van de ramp goed hebben aangepakt. Toyota roept wereldwijd het eerste model van de Prius terug naar de garage. Het Japanse automerk wil dat de stuurbekrachtiging wordt gecontroleerd. Aanleiding is een probleem met de besturing van een Prius in Amerika. Uit voorzorg wil Toyota nu alle auto's van de eerste generatie laten controleren. Het gaat wereldwijd om 50.000 Priussen, in Nederland om bijna 500. De Bosnisch-Servische oud-generaal Mladic heeft zijn eerste nacht in de gevangenis in Scheveningen doorgebracht. Mladic zal een van de komende dagen worden voorgeleid voor het Joegoslavië-tribunaal. Wanneer precies is nog onduidelijk. In de gevangenis waar hij gisteravond aankwam kreeg de van oorlogsmisdaden verdachte oud-generaal gisteravond de tenlastelegging overhandigd. Ook kreeg hij een lijst met advocaten die hem in eerste instantie zouden kunnen helpen. Verder is Mladic meteen medisch onderzocht. In honderden gemeenten zijn vandaag op de zogeheten buitenspeeldag allerlei activiteiten voor kinderen. Volgens de initiatiefnemers is de dag belangrijk voor de gezondheid van kinderen en kunnen ze zo contact met leeftijdgenoten leggen. Kinderzender Nickelodeon zet daarom vanmiddag de tv en de website op zwart om kinderen te stimuleren naar buiten te gaan. Het weer, veel zon met landinwaarts enkele stapelwolken, weinig wind. Het blijft droog en het wordt 16 graden op de Wadden tot 20 in Limburg. De komende dagen verlopen droog en zonnig. Zaterdag kan het 25 graden worden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files in de Randstad staan onder meer op de A2 naar Amsterdam. Bij Maarsen 3 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn de rijstoken weer open. Op de A4 naar Amsterdam bij Zoetewoude Rijndijk 5. A7 richting Zaandam tussen Purmerend Zuid en de Afwitwijwormen 2. A8 in de richting Amsterdam. Daar staat 3 kilometer tussen Krommenie en Oostzaan. Op de A19 richting Amstelveen. Bij Oudekerk aan de Amstel 2 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Daar zijn twee rijstoken dicht. A9 richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp 4. A12 Den Haag naar Utrecht bij Reewijk 3 kilometer. op de A15 richting Europort voor het Knopend Vaanplein 3 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn de rijstoken weer vrij. A20 richting Gouda tussen Schiedam en Rotterdam Centrum 4. En richting Hoek van Holland 3 kilometer bij Rotterdam Centrum. A27 Gorkum richting Utrecht bij het Rijnsweer 2. Op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort 2 kilometer bij de afrit Den Dolder.